Nadat de partij veel zetels verloor bij de provinciale verkiezingen. Mark Rutte van de VVD en Caroline van der Plas van BBB hadden vandaag een overleg over hoe nu verder naar de verkiezingsuitslag. Eh, ja, het was een eh, goed gesprek. Ja, zeker, maar daar kan ik verder niet zo over vertellen. Hoi. Ja, Rutte klinkt vrolijk als altijd, zegt onze verslaggever. Maar Van der Plas is wat cynischer. Ik heb wel aangegeven in dit gesprek dat ik best wel een beetje boos ben... over het feit dat het nu ineens wel kan. Ja, mijn verwachting is dat ze er niet uitkomen. Want D66 houdt de poot stijf. Eh, CDA, ja, die moet echt wat met deze verkiezingsuitslag. Want als er Tweede kamerverkiezing komen, wordt het nog veel erger. CDA had vanavond ook een spoedoverleg over de verkiezingsuitslag. In België heeft de politie een patiënt van een psychiatrische kliniek neergeschoten. De man van 49 overleed later in het ziekenhuis. Hij zou agressief zijn geweest en medewerkers hebben bedreigd. Ook had hij een steekwapen bij zich. Agenten hebben nog geprobeerd de man te kalmeren. Maar wat er precies is gebeurd wordt nog onderzocht. Wil je iets retour sturen naar de Scotch en Soda? Dan is er slecht nieuws. Als je een truifbroek retour wil doen, dan krijg je geen geld meer terug. Wel kan je het ruilen voor een ander artikel. Het Nederlandse kledingmerk ging gisteren failliet. Door de inflatie en hoge energieprijzen redden ze het niet meer. De winkels blijven voorlopig nog even open. En in Honslerdijk, in de buurt van Den Haag, is een geit moeder geworden van niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf lammetjes. De verzorgster wist ook niet wat erover kwam. Ze dacht dat het na de tweede wel klaar was. Toen kwam er nog één en toen kwam er nog één. Dus toen had hij er vier. Toen dacht ik, nou, nou zal het wel klaar zijn. Maar hij ging nog een keer leggen en toen ging die, kreeg hij nog een B. Dus ik nog weer een keer gevoeld. En toen zat er nog één, dus toen had hij er vijf. En dat is wel heel uniek, want dat, ik heb al denk 55 jaar geiten. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wel een paar keer vier, maar nog nooit vijf. Het is voor de kerstverse moeder nog wel een uitdaging... want de kleintjes kunnen niet allemaal tegelijk bij mama drinken. Daar helpt de verzorgster nu bij.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 Ja, stormy weather. Dan doet Joni Mitchell er nog even een schepje bovenop voor u. Maar hij doet ze wel muzikaal, dus dat mag. Don't know why There's no sun up in the sky Stormy weather my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor old self together. blue stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me Walk in the sunlight I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time ze namen ze natuurlijk al jaren geleden op. Maar ze toch een vooruitziende blik. Ze wist precies wat voor weer het eh, hier in eh, Nederland gaat worden morgen.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 Frans Halsema, hij is helaas niet meer onder ons. Maar had een prachtige stem. Het was een prachtig liedje. Het wordt nog heel veel gedraaid, gelukkig maar. Dusty Springfield, ook zo'n eh, unieke zangeres vind ik dan. Eh, en eh, zij zingt dan het nummer van Jacques Brel.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 Dit is Neil Diamond. Play me. She was morning and I was nighttime. I one day woke up beside my bed I softly said Come take me For I've been lonely In need of someone As though I'd done someone wrong somewhere But I don't know nowhere come lately You are the sun, I am the moon You are the words, I am the tune Play me Song she sang sun, I am the moon, you are the words, I am the tune me. Dus, eh, af te wisselen zo. Van Engels naar Nederlandstalig repertoire. Jules de Korte. Je kent hem natuurlijk allemaal van, ik zou wel eens willen weten. En ik zou wel eens willen weten wat hij nog meer allemaal voor mooie liedjes heeft gemaakt. Nou, dat was onder andere het feest wat nooit werd gevierd. Hoewel hij aan de stad het land had bewoonde hij een fluttig fletje in het drukke hart van Hollands randstad. Ter wille van een vaste baan, een raam waardoor hij op de kerk keek, zijn altijd eendere sigaretje. De 45-uurse werkweek gaven hem grond om op te staan. Hij had een vrouw en een tv, die vielen allebei nog wel eens tegen die vielen allebei nog wel eens mee. En zomers was er dan de regen, en met de rest was hij best tevreden. Omdat er op zijn balkon geen wild zat, verschafte hij zichzelf de wilde van twee parkietjes en een schildpad. Dat stelde verder niet veel voor. Een tafel en een paar fauteuiltjes. Een orgel waar hij nooit op speelde. was allemaal niet veel beschuitjes. Maar kon er toch nog wel mee door. Geen echt plezier, geen echt chagrijn. Geen echte vrede en geen echte ruzie. En heel het leven aan een vaste lijn. En zwinters was er de illusie van het zou nou wel gauw wat warmer zijn. Een man die nooit iets avontuurde, die s'avonds dutte of de krant las, die elke droom het bos instuurde, tot hij geen enkele droom meer had passief in elke situatie. Net levend of hij een soort plant was. Zijn dorst en honger naar sensatie, die stilde hij met het ochtendblad. Hij had een vrouw en een tv, op tijd te werken en op tijd te eten. Dat viel niet tegen en dat viel niet meer. En toen de maat was volgemeten, is hij gestorven op de wc. fenomenaal met zo'n mooi groot orkest erachter. Jules de Korte, eh, het feest wat nooit werd gevierd. We gaan luisteren naar John Denver met een van zijn mooiste liedjes, Any Song. You fill up my senses Like night in a forest like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Come fill me again. voor luisteraars in Vlaardingen heb ik een verzoekje namens Willem Boer. En eh, dat is het nummer van Simon Garfunkel. Een van de mooiere. Scarborough Fair. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary This was a true love of mine. Tell her to make me a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme. Strands and nourishes a family. bijna niet. Scarborough Fair, het was speciaal voor luisteraars in Vlaardingen namens Willem Boer. 24. en dan heb ik het over Crosby, Stills Nash van de LP Deja Vu. Four and twenty years ago I come into this life The son of a woman and a man lived in strife. He was tired of being poor, and he wasn't into selling door to door. And he worked like the devil of poverty now upsets me so. Night after sleepless night, I walk the floor and I want to know why am I so alone? Where is my woman? Can I bring her home? Have I driven her away? she'd Morning comes the sunrise, and I'm driven to my bed. I see that it is empty, and there's devils in my head. I embrace the many colored beast. I grow weary of the torment. Can there be no peace? And I find myself just wishing that my life would simply cease. Ja, volgens mij een van de beste verkochte LP's, CD's van Crosby, Stills en Deja Vu. En uh, dit was 24. Ik draaide al eerder een nummer van uh, de CD van Cliff Richard, Reunited een cd opgenomen uh, in, in, tijdens een live concert met zijn vrienden The Shadows.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 terwijl ik nog zo verliefd op jou ben. The Next Time met een mooi koortje erachter. Een eh, hele frisse opname vind ik zelf. Eh, ik draai net Dusty Springfield met haar nu unieke vrouwenstem. Maar ook een unieke vrouwenstem heeft natuurlijk niemand minder dan Karen Carpenter. Why does the sun go on shine? what memories. Ja, wat memories. Ja, als je liefje je zomaar verlaat... dat kan zomaar het eind van de wereld betekenen. Toen de Moody Blues, je kent wel van Nights in White Satin... Eh, toen de Moody Blues hun carrière begonnen, klonk het allemaal zo. We've already said... The Moody Blues met Go Now. Een, een eh, eerste bekende hit eh, in Nederland. We gaan eh, luisteren naar Robert Long. Hij zingt samen met Martine Bijl. Vanmorgen vloog ze nog Zo onbelemmerd en gracieus En zo verheven zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes En ook eh, Simone eh, Kleinsma zit mee. Morgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. De kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u. Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten Wat moet dat eerlijk zijn? Vanmorgen vloog ze nog, zoals een soms op de wind gespreid, Op eigen kracht de mens ontstegen. En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten Oosten nog. U hoorde Robert Long samen met Martine Bijl en eh, Simone Kleinsma. Nou, Gerry, als jij nog wakker bent en je luistert, is deze voor jou.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 Ja, luisteraars, de Buffoons, ik heb ze vorige week ook gedraaid. Komen uit Enschede, bestaan nog altijd. En hebben ook een eh, cover van de Beatles gezongen, Because. Because bekende nummer van de Beatles, Because, gezongen door de Buffoons. Zie je het niet meer zitten, luisteraars?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 niet zo lang met het hoofd op mijn schouder, want dan eh, kijk ik een lamme arm. Dat moeten we niet hebben natuurlijk, luisteraars. Eh, ik neem me mee de kast in. Het hart van mijn gevoel. Sif van de Ploeg. De contouren in het land vervagen in de mist. Het schijmer wordt verdrongen, de nacht wordt uitgewist. In een doolhof van emoties is de tijd voorbij gegaan. Dan loop ik naar de kamer waar jouw spullen niet meer staan. Ik pak de eerste krant, ik blader er doorheen. En als ik koffie wil gaan zetten, zet ik te veel van mij is blijven liggen Maar ik voel me uitgeteld Het lichaam lam geslagen Als door Ja, best een hele mooie stem ook. Siep van de Ploeg, eh, van de groep De Kast natuurlijk. Van Il Nijedij. Maar dit is het hart van mijn gevoel. Ja, luisteraars. En zo komt er weer een einde aan het programma Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Maar als het goed is, dan ben ik er volgende week dinsdagavond weer... tussen de klok van 10 uur s avonds en 12 uur. Met nog meer mooie muziek. En u kunt altijd de muziek... De, wat zeg ik nou allemaal? Een verzoekje aanvragen. En dan mag me ook bellen tijdens de uitzending. En dan eh, praten we even bij over, uh, over de liefde bijvoorbeeld. Of over de politiek, maar ook. Ja, ik sluit af met Enya en het Shepherd Moon. Een goede nachtrust allemaal en eh, tot de volgende keer. Dag.